waar een hertelling is uitgevoerd. In zes daarvan leidde de hertelling tot. Elf asielzoekerscentra gaan dit jaar nog dicht. Daardoor verdwijnen ongeveer 250 banen. Van de meeste AZC's was al bekend dat ze zouden sluiten. In 2015 was er een piek met nieuwe asielzoekers. Sindsdien is het aantal aanmeldingen weer gedaald. De capaciteit gaat daarom terug van 31.000 naar 27.000 bedden. Er blijven dan nog 51 opvanglocaties over. Op het Binnenhof kan vanaf 2020 vijf jaar lang geen enkel evenement plaatsvinden. Dat schrijft staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer. Dat Prinsjesdag ergens anders moet worden gehouden was al bekend. De ridderzaal blijft vijf jaar dicht voor renovatie. En nu blijkt dat ook de andere grafelijke zalen dicht blijven. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook voor Veteranendag een andere plek moet worden gezocht. En ook de ontvangst van buitenlandse gasten kan niet meer op het Binnenhof plaatsvinden. Boswachters in de Oostvaardersplassen halen de politie erbij als ze een dier in het natuurgebied gaan afschieten. Dat gebeurt omdat tegenstanders zich steeds vaker met het afschotbeleid bemoeien en boswachters bedreigen.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 A4 daarna richting Rotterdam voor Ketelplein 20 minuten. Op de A20 richting Gouda, voor knooppunt de plein 4 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland blijft dicht bij knooppunt Kleinpolderplein. File tussen Nieuwekerk en knooppunt de plein. Verkeer naar Hoek van Holland kan omrijden via Den Haag of vanuit Dordrecht via de ring Rotterdam-Zuid.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 since you went away. Eleven coffees, Ricky Lake on play. you love it like I love it, and you feel what I feel inside. If you want it like I want it, baby, let's get it tonight. If you feel it, say hey.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 Rusland reageert daarmee op het uitzetten van Russische diplomaten... vanwege de zenuwgasaanval op dubbelspion Skripal en zijn dochter in Engeland. Bij elkaar kregen meer dan 130 Russische diplomaten de boodschap dat ze het land uit moesten. Nederland stuurde twee diplomaten weg. De Nederlandse aardoliemaatschappij gaat nu al voorbereidingen treffen op het stopzetten van de gaswinning. Dat zegt het bedrijf in reactie op het nieuws dat minister Wiebes wil dat over...